Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Inchecken in het OV kan straks met je pinpas of telefoon. Want reizen met een OV-chipkaart is ouderwets, vindt het bedrijf dat achter de systemen zit. Misschien heb je deze week in een stadsbus in Lelystad alles ingecheckt met je pinpas of telefoon. Daar wordt dat nu getest. En als alles goed gaat, kan het volgend jaar ook in de rest van het land. Daarvoor moeten wel nog alle in- en uitcheckpoortjes en paaltjes worden aangepast. Dat zijn er zo'n 60.000. Liefhebbers van knetterende verkiezingsdebatten hadden een leuke avond gisteren. Bij Jinek ging het hart tegen hart tussen Farid Azarkan van DENK en Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Dus jij zegt eigenlijk tegen Hayet, zeg jij van jouw soort zijn er te veel in de criminaliteit overtegenwoordigd. En daarom verdien jij het om uitgesloten te worden. Ik vind het echt te kort door de bocht om maar zo 1, 2, 3 te zeggen. Nederland is racistisch, dit en dat. We moeten met quota gaan werken. We moeten, met, moeten mensen gaan afluisteren. En duidelijk. met keuzes gaan maken. Dus we moeten met respect omgaan. Maar Laatste woord, iets hierover. Over de oorzaak. Laatste woord. Thierry Baudet haalde het einde van de uitzending niet, want hij liep voortijdig weg. Sportscholen willen weer open. Al maandenlang ligt er een laagje stof op de loopbanden, crosstrainers en roeiapparaten. En daar zijn sportschoolhouders in heel het land klaar mee. Ook deze eigenaar uit Linden in Gelderland. Het is eh, een, een treurig gezicht, ja. Eh, het is elke dag uit hier binnenkom lopen denk goh, ja, het, is, het, is, ja, het, is, het is niet fijn om te zien. Het is gewoon ook een beetje eh, frustrerend om te zien zelfs. Eind vorig jaar moesten de sportscholen op slot. Volgens de sportschoolhouders is het juist in deze coronatijden belangrijk om de boel open te gooien. Wij zijn uit de professionals die al elke dag werken aan gezondheid, aan preventie, aan leefstijlverbetering. En na een tijd dat we 3,2 miljoen leden hebben. 3,2 miljoen leden die ook bewust gekozen hebben om in de club aan hun gezondheid te werken. En die 3,2 miljoen leden, dat zijn niet allemaal prestatiesporters, hè, maar dat zijn heel veel mensen bij chronische aandoeningen. Minister Van Ark van Sport krijgt vandaag bezorgde sportscholen op bezoek. Het weer is nu nog droog. Straks vallen overal buien. Soms met hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt 9 graden. Dit weekend ook nat. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopende Nieuwe Meer en knopend Badhoevedorp amper nog 5 minuten vertraging. De reishokken zijn weer open. Een kwartier extra voor de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Omval en Sint Pancras 4 kilometer.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 child and I said, ma'am, I am tonight. in the middle of the pouring rain. It's your lover, right. Shuggy, alongside Bob Sinclair. Game tight so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursue me. She tell me how she don't want lose me.